Goedemorgen, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn zeker 40 migranten omgekomen bij een schipbreuk in Italië. De lichamen van tientallen mensen zijn vanmorgen aangespoeld in het zuiden van Italië. Ook die van kinderen. De boot waarop de migranten zaten zou niet bedoeld zijn voor zoveel mensen. En in tweeën zijn gebroken. Er zaten zo'n 180 mensen op de boot. Er zijn dus ook nog veel vermisten. De CIA is ervan overtuigd dat China erover denkt om wapens te leveren aan Rusland. De directeur van de Amerikaanse inlichtingendienst benadrukt wel dat Peking nog geen definitief besluit heeft genomen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken zei vorig weekend ook al dat China overweegt om wapens te leveren. Hij zei toen dat dat ernstige gevolgen zal hebben. Rijke mensen die beleggen profiteren het meest van hun aandelen. Veel meer dan de gemiddelde persoon. Blijkt uit een analyse van de NOS. Deze pensioenbelegger legt uit waardoor dat komt. We spreiden onze aandelenbeleggingen over de hele wereld. En dan, eh, is het echt, eh, dan gaat het over duizenden bedrijven. En daarom is ons aandeel in dat specifieke bedrijf maar heel klein. Eh, dus het gedeelte van de winst dat bij ons terechtkomt is maar onder de 1%. Bij rijke beleggers gaat dat om 6%. En sinds dit weekend is er in Amsterdam-Zuidoost een skatepark... speciaal voor vrouwen en mensen die queer zijn, zoals lesbiennes en transgenders. De eigenaar organiseerde eerder al speciale skateavonden voor de queer community. Maar een eigen plekje is wel fijn, zeggen de bezoekers. Ik skate vroeger in de tijd dat ik eh, me nog als vrouw identificeerde... en toen was ik altijd goed voor een meisje. En toen dacht ik, dit is niet mijn scene, laat maar. En hier wordt juist iedereen aangemoedigd en maakt het niet uit hoe goed je bent. Er zijn dus ook mensen waarvoor de skatebaan niet per se bedoeld is, zoals hetero mannen. Maar dat heeft volgens de eigenaar van de baan een goed doel. Op een bepaalde manier sluiten we ze wel uit als we bijvoorbeeld een besloten avond hebben. Maar dat is met het doel om een groep mensen die nu niet naar het skatepark eh, komt, eh, uit te nodigen om wel te komen. Dus het is een beetje, ja, je doet iets slechts om iets anders goeds te eh, bewerkstelligen. En dan nog het weer. Het is zonnig, 7 graden. Het voelt wel een stuk kouder. Komende nacht gaat het vriezen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. De storing in de afsluitdijk is verholpen. De A7 Heerenveen Den Oever is in beide richtingen weer open. Er staat 4 kilometer richting het zuiden bij Den Oever. En de vertraging is een half uur.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 What an angel. the rooster has finally crowed. Time to hit the ZFM Jazz, samenstelling, presentatie, Alco Beuving. En we begonnen het tweede uur met een zangeres die je misschien niet kent... maar die toch wel een hele prachtige stem heeft. Libby York. En dit is van haar nieuwste cd, Dreamland. En die Libby York is wel een, zangeres met een... Eh, ja, Anita O'Day, Chris Corner, June Christie, Julie London... Uh, hebben allemaal invloed gehad op York. En haar stem is toch wel ja, bijzonder, vind ik zelf is een echte jazzzangeres die met haar frasering improviseert... en keihard kan swingen als je de live ziet. Kortom, een aanrader om eens te luisteren, Libby York. Eh, uh, eh, toe aan iets Nederlands. En eh, dan kom ik terecht bij een, een, Nederlands bandje... wat helaas niet meer bestaat. Een band uit 1999, dacht ik, opgericht... met een aantal mensen die we allemaal wel kennen... Ik dacht dat Bart Wiertz daar de grote man van was. En dan heb ik het over Monsieur Dubois. Eh, Bart Wiertz speelde de altzak, Casper Kalf, Bas, Maarten, Medens, Kies, Arthur Flink, trompet, Rudy Sanders, drums en Udo Dermant, percussie. Eh, dit groepje heeft aardig eh, opgetreden in die jaren. Ze zijn al een tijd gestopt. Maar ze hebben een cd gemaakt, Slow Bombastic. Ik geloof zelfs dat de laatste is, 2017. En hiervan de titelsong. dromerige muziek van Monsieur Dubois over naar... ZFM Jazz. Yes. bekende klanken. Dit is het nummer Coming Home Baby. En dat is een werd geschreven door Ben Tucker. En eh, dat was een contrabassist. Nou, in het Nederlands zijn er uitvoeringen gedaan door Jan Akkerman en door Kees Schrama. Die Kees Schrama die hoorde je nu, want het was Casey in de NS Pressure Group. Volgens mij ik heb ooit eens gelezen ergens... ik dacht dat het Leo Blokhuis zei... dat hier ook nog een aantal jongens van de Golden Evening op meegespeeld hebben. Als ik me niet vergis had hij het dan over... Eh, eh, even kijken... Rine eh, Scherritsen en George Koerman zelfs. Maar ik ben daar niet helemaal zeker van. Het is in ieder geval een leuke melodie. En eh, volgens mij is het ooit nog eens als een tune gebruikt... van een van de programma op Radio Veronica. Eh, Kees Grama, Casey eh, en his pressure group. En toen ik die tegenkwam, toen dacht ik meteen... hé, hey, er is ooit eens een EP'tje gemaakt door Rita Hoving. Rita Hoving, een Beverwijkse zangeres van Laat Me Niet Alleen... die iedereen wel kent. Die heeft ooit een EP gemaakt, De Voelende Hill. En dat werd ze begeleid door de eh, eh, Kees Grama Band, dus Casey. Ik zal eens kijken wie erop meespeelde, want ze zijn allemaal wel bekend hoor. <coughs> Sorry. Eh, ja, ik zie het. Het is Ferdinand Povel zie ik staan. Uh, nou, een heleboel bekenden. Rita Hovink. Kom ze. die Rita Hoving die kon dus best eh, jazz zingen. Uh, Rita Hoving geboren in Beverwijk. En eh, ja, eigenlijk vooral bekend van Nederlandstalige liedjes. Maar niet zozeer van jazz. Dat kon ze overigens heel goed. Dit was het nummertje For Every Man There's a Woman. Bekend natuurlijk in de uitvoering van Peggy Lee eerder gedraaid in dit programma. Eh, zeer, zeer de moeite waard. Ik zal nog even kijken wie er meespeelde, had ik gezegd. Uh, saxofoon, tenorsaxofoon Leo van Oosterom. Basgitaar Piet Hein Venig. Eh, drums Louis de Bij. Ferdinand Poven had ik al gezegd. Ik zie Kees Smal staan op trompet. Nou, een heel bekend clubje muzikanten natuurlijk. En als je het over Rita Hoving hebt... dan heb je natuurlijk ook over Rita Reis. Rita Reis heeft ook veel muziek van Michel Legrand gezongen. Onder andere met deze. Where's the love that I knew? The love that changed my life around. I'm on a cloud and I wish I knew what to do. to get my feet back on the ground. Just when I think I'm over you, you haunt me once again. Where's the love that I knew? What did I do to make you go? Knowing when it hurts me, I can't help used to know. Just when I think I'm over you, I dream of. Rita Reis en Rita Hoving. Alle twee Rita's en eh, toch eh, goede jazzzangeressen. Uh, uitstapje weer naar Amerika. Jim Sniderow. ook in het eerste uur ook een stukje van laten horen. in het nummertje Stolen Moments. En nu heeft hij ooit een, heeft ooit een cd gemaakt met de muziek van Joe Henderson. En daar staat onder andere het nummer If op. die wil ik laten horen. Jim Snidero. Thank you. tijd voor iets heel anders. Er is een zangeres, Kyrie Kirkland. En die heeft in 2021 een cd uitgebracht, Wild is the Wind. En ze heeft nu onlangs ook een cd uitgebracht. Ik zit te dubbel welke ik ga draaien. Eh, op die nieuwe cd staat Fragile. Een mooi nummer ook, bekend in allerlei uitvoeringen. Maar ik kies toch voor deze. Die is van haar vorige cd, Wild is the Wind. Niet de titelsong, maar deze. And while we sleep, we will find you acting on your best behavior. Turn your back on Mother Nature. Everybody wants to it's my own remorse. It helped me to decide. Help me make the most of freedom and of pleasure. Nothing ever lasts forever. Everybody wants to There's a room where the light won't find you Holding hands while the walls come tumbling down When they do, I'll be right behind you So glad we almost made it So sad they had to fade it But everybody wants to lekkere crossover muziek van uh, eh, Carrie Kirkland. Amerikaanse jazzzangeres. Uh, volgens mij haar tweede cd. Dit was haar eerste. Wild is the Wind. Cd 2021. Is Zeer de moeite waard. Onthoud die naam. Carrie Kirkland. ZFM Jazz. dan is er een vrouw, Francine Reed heet zij, komt uit Phoenix en die houdt nogal van de blues. En ik begreep dat er dat, eh, een cd'tje van haar, Wild Hearted Women. En daar staat een prachtig nummer op, Sunday Morning Sunshine. Nou, wat wil je hebben? Vanochtend schijnt de zon, zondagmorgen en de zon schijnt. clouds from my eyes. Led me from the darkness when you reached for my hand. But I gave you my heart. Lord knows my yesterdays were clouded. Sunday morning Sunshine. Hier gezongen door Francine Reed. Uh, Atlanta, dame uit de blues vooral. Maar eh, ook wel jazz standards gezongen. Echt een eh, ja, prachtige stem ook. Die klinkt als een klok. En dat is zeer de moeite waard. Tijd voor iets heel anders. Tijd voor een, een dame uit Israël. En haar naam is Adiel Bart. Die heeft een cd uitgebracht in 2021, In Between... En daar ga ik een nummer van spelen. Stranger on the Hill. En zij is een... Eh, even kijken hoor, waar ik dat heb gezet. Amiel Bart. Uh, ja, ik zei dat zij speelt uh, mondharmonica. En ja, je, we kennen allemaal Grégoire Marais en Toet Stielemans. En Hermine Durlo. Maar zij kan er ook wat van. Zij zit meer aan de richting van klassiek. En vandaar dat ik dat ga draaien nu. Kom ze. Thank you. mooie klanken van Ariel Bart uh, Mondharmonica. Eh, over mondharmonica gesproken. Uh, eh, 12 maart, dat duurt niet zo gek lang meer... dan treedt Hermine Durlo op... samen met Mike Del Ferro op piano... Jeroen Vierdag op de bas... Arno van Nieuwhuizen op met slagwerk in De Krocht. jazz in Zandvoort, niet vergeten, 12 maart. Als je van mondharmonica houdt, moet je zeker komen die middag. Aanvang half drie. Nou, iedereen weet de weg... Eh, kaarten boeken via de website. En ik begreep dat vorig concert uitverkocht was van eh, Frans, eh, Francine... ja, kan niet gauw op haar naam komen. Maar Hermine Durlo, een, Nederlands begaafde mondharmonica speelster. Eh, zeer de moeite waard. Dus niet vergeten, 12 maart, Jazz in Zandvoort, in de krocht, zondagmiddag, half drie. Ah, mooi moment toch om bij elkaar te zitten en te luisteren naar de fantastische klanken van Toets Tielemans. Uitgevoerd door Hermine Durlo, Mike Delferro, Jeroen Vierdag en Arno van Nieuwenhuizen. Uh, dan gaan we naar Paul Garrick. Een mooie naam om uit te spreken. En Paul Kering heeft een, een, cd gemaakt onlangs met de eh, Swedish eh, Big Band, SWR Big Band. En daarvan een nummer wat ik zelf altijd heel mooi vind. En dat, laat ik nu horen. Eens even kijken waar ik hem heb. Hier heb ik een Paul Garrick. Don't let the sun catch you crying. Prachtig. sun catch you crying Crying at my front door You done your daddy dirty He sure don't want you no more Don't let the sun catch you lying Lying at my front door Your daddy done turned salty Baby, you made him so sore You can cry dirty and it just don't want you, want you Ja, prachtige klanken, prachtige klanken. Uh, iets heel anders ligt er nu op de draaitafel. Eh, eh, Simon Richter, bekend saxofoonspeler, speelt ballads. Eh, en eh, ja, dat is een uh, eh, leuk cd'tje geworden. En er staan allerlei mooie nummers op. prachtige, ja, je, als je hem beluistert... is een schat aan gevoelens, melancholie, tederheid, mededogen, warmte. Ehm, het is passie met beheerste emotie. En het is een geluid ergens tussen een lach en een traan. Nou, dan beloof wat zou ik zeggen. Growing Up is een nummertje wat ik klaargezet heb. Simon Richter. Música mooi cd geworden. Simon Richter, eh, dit was eh, Simon eh, solo. Maar op deze cd spelen mee Vincent Koning op gitaar... Karel Boulet op piano, Cas Jiskoot contrabas... en Joost van Schaik op de drums. Toevallig had ik nou net het nummer gepakt wat helemaal solo was. Maar goed, je, het geeft in ieder geval een indruk. Prachtige cd geworden. En ballads, ja, die gaan er altijd in als koek, zou ik bijna zeggen. Eh, we gaan lopen tegen het einde van het programma. Ik zie dat ik eigenlijk eh, nog maar weinig tijd heb. Ik ga eens kijken of ik eh, nog iets kan vinden wat een beetje past hier. Ik kom ik... even kijken hoor, wat ik zie... oh ja, ik vind toch nog een mooie saxofoon aan het einde om mij af te sluiten. The Long Ride, Tini Thompson. En daar ga ik een nummer van draaien. Dat heet de, uh, The Long Ride. Komt-ie. Tini Thompson, Nederlandse saxofonist. MUZIEK zou zeggen, bedankt voor het luisteren. En uh, ik, eh, ja, maak er een mooie zondag van.